Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland heeft plannen om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen... met mogelijk 175.000 militairen. Dat melden Amerikaanse media op basis van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Uit satellietfoto's zou blijken dat er veel Russische militairen... bij de Oekraïnse grens aanwezig zijn. President Biden waarschuwt dat hij maatregelen voorbereidt... om het zijn Russische collega Poetin heel erg moeilijk te maken Oekraïne aan te vallen... Rusland doet de invasieplannen af als geruchten. Beide presidenten bellen binnenkort over de kwestie. Bij huiszoekingen op twaalf plekken in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland... heeft de politie naar eigen zeggen een heel arsenaal aan wapens gevonden. Bij de invallen eerder deze week in woonhuizen en bedrijfspanden... werden automatische vuurwapens, stroomstootwapens, geweren en revolvers in beslag genomen. Evenals munitie en 3D-printers waarmee vuurwapenonderdelen kunnen worden gemaakt. In het onderzoek naar de handel in vuurwapens zijn tot nu toe vijf verdachten opgepakt... van wie er drie nog vastzitten. Het OM in de Amerikaanse staat Michigan wil de ouders vervolgen van de jongen... die eerder deze week vier mensen doodschoot op school. Maar het stel is zoek. Hun advocaat zegt dat ze voor hun eigen veiligheid uit huis zijn gevlucht. Wel zouden de ouders zich bij justitie willen melden. Het OM zegt dat er sprake is van dood door schuld... omdat de ouders beter op hun zoon hadden moeten letten. Volgens Europa en de VS gaan de onderhandelingen met Iran over het atoomakkoord erg moeizaam. De delegaties hebben afgelopen week in Wenen gesproken. Iran zegt dat er voorstellen zijn gedaan om de, wat zij noemen, illegale en wede sancties tegen het land van tafel te krijgen. De gesprekken moeten de atoomdeal uit 2015 nieuw leven inblazen... bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Het weer, het is vandaag bewolkt. Hier is nog droog. Vanuit het westen volgt regen. het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad en Knoop het Rotterpolderplein... een kwartier vertraging door een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht... Verderop is ook een ongeluk gebeurd op de A9 richting Alkmaar.